willen van de liefde? Durf je toe te geven aan de verlangens van je hart? Ben je bereid de touwtjes wat te laten vieren, ook als je volledig voor gek wordt verklaard? Durf je de kern van je verdriet aan te raken? Of deins je terug en sluit je je af? Ben je bereid je schaduwzijde los te maken? Of scheidt hierbij het koren zich van het kaf? Trouw. Ben je trouw aan jezelf? Trouw aan jezelf? Ik hoef niet te weten welk boek je hebt gelezen, met wie je slaapt.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 Gisteren zei president Mubarak dat hij in september vertrekt, maar de betogers nemen daar geen genoegen mee. Ook vandaag gaan de demonstraties door. Volgens het leger is het nu tijd om het gewone leven in Egypte weer op te pakken. Wie nog doorgaat met demonstreren riskeert een confrontatie met het leger. De orkaan Yasi heeft de eerste schade aangericht in Australië. Vanuit het dorp Innisfail in het noordoosten van Queensland komen berichten dat er daken van huizen zijn gerukt. Het ergste moet nog komen. Over een paar uur wordt het oog van de orkaan boven land verwacht. Er worden windsnelheden verwacht van 300 km per uur. Tienduizenden mensen zijn hun huis ontvlucht. De Tweede Kamer praat vandaag met bankdirecteuren. Die moeten uitleggen wat ze hebben geleerd van de economische crisis. Ze moeten ook vertellen of ze zich houden aan de beloftes uit hun eigen gedragscode. Zoals versobering van de bonussen en een betere opleiding voor bankiers. De Tweede Kamer vindt dat veel banken op de oude voet verder gaan en weer te hoge bonussen uitdelen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft vijf tandartspraktijken in Noord-Holland gesloten. Bij controles is gebleken dat er veel misgaat bij het steriliseren en desinfecteren van instrumenten. Ook staat er röntgenapparatuur die niet is aangemeld bij het ministerie. Het gaat om vijf tandartspraktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik. Het Open Nederlands Kampioenschap op natuurijs is bij de vrouwen gewonnen door Mariska Huisman. Ze was na 70 kilometer op de Oostenrijkse Weissensee de snelste in de massasprint. Achter Huisman werd Maria Sterk tweede, Danielle Bekkering won brons. De race bij de mannen begint rond dit tijdstip en gaat over 100 kilometer.